Levi van Eck met het NOS-journaal. Afgelopen avond zijn twee Nederlandse evacuatievluchten... vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul vertrokken. Van de inzittenden hebben 79 mensen Nederland als eindbestemming, zegt Defensie. Verder is bekendgemaakt dat vrijwel alle lokale medewerkers... van de Nederlandse ambassade in Afghanistan... zijn aangekomen op het vliegveld van Kabul. Zij worden de komende dagen naar Nederland gebracht... Ondertussen wordt de situatie op de luchthaven steeds slechter. Op en rond het vliegveld verblijven duizenden mensen. Er zijn berichten dat in het gedrang ook doden zijn gevallen. In delen van de Amerikaanse staten New York en Connecticut is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de komst van orkaan Henri. Bewoners van kwetsbare gebieden aan de Amerikaanse noordoostkust is aangeraden om te vertrekken. Henri komt naar verwachting de komende dag aan land in New York en New England. Gouverneur Cuomo van New York waarschuwt dat er problemen kunnen ontstaan... door harde wind en zware regenval. Ook kan de elektriciteit uitvallen. In Mexico heeft orkaan Grace al veel schade aangericht. Zeker acht mensen zijn omgekomen. Griekenland heeft de 12 kilometer lange stalen muur... aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang... Nu de Taliban de macht hebben overgenomen in Afghanistan... verwachten de Grieken dat er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Met het verlengen van de muur wil Griekenland voorkomen... dat mensen illegaal het land binnenkomen. Tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 probeerden bijna een miljoen mensen uit het Midden-Oosten via Turkije naar Europa te komen. Zo'n 60.000 vluchtelingen bleven in Griekenland achter. Het weer. Vannacht trekken regen- en onweersbuien over het land.